Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Turkse presaanse domine dominee vrijlaten in ruil voor de uitlevering van Fethullah Gulen. De Turkse geestelijke, die in Amerika woont, zit volgens Erdogan achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Turkije wil Gulen berechten, maar volgens de VS is zijn betrokkenheid bij de koepoging niet bewezen. Erdogan zegt nu dat hij als tegenprestatie voor de uitlevering van Gulen bereid is de Amerikaanse pastoor Andrew Brunson te laten gaan. Die werd na de koepoging opgepakt in de Turkse stad Izmir... omdat hij een sympathisant van Gulen zou zijn. Minister van Defensie Hennis vindt, dat, vindt niet dat ze moet aftreden... vanwege het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de dood van twee militairen door een mortiergranaat. In het rapport staat dat Defensie ernstig tekort is geschoten... bij het waarborgen van de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali. ProRail gaat een nieuwe techniek gebruiken om wisselstoringen in de winter tegen te gaan. Op belangrijke spoorknooppunten komen draadloze sensoren te staan. Daarmee kan ProRail op afstand controleren of de wisselverwarming werkt. Als de wissels te koud of te warm zijn, krijgt de spoorbeheerder automatisch een melding. Bij Utrecht is een proef gedaan en die was succesvol. Daarom gaat ProRail nu ruim 1500 sensoren plaatsen op wissels bij andere grote stations. Dat gebeurt in november. Daardoor moet het aantal wisselstoringen bij koud weer flink afnemen. Voetbalclub Bayern München heeft trainer Carlo Ancelotti ontslagen. De Italiaan wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. Ancelotti begon vorig seizoen bij de Beierse club. Bayern München werd vorig jaar landskampioen, maar dit seizoen vallen de resultaten tegen. De topclub verloor meerdere wedstrijden, gisteravond nog in de Champions League met 3-0 van Paris Saint-Germain. Het weer, het is wisselend bewolkt en er kan een enkele bui voorkomen. Vanavond en vannacht blijven wolken en opklaringen elkaar afwisselen. Morgen eerst geregeld zon, later meer bewolking gevolgd door buien. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn al 12 files in de Randstad, maar ze geven nog lang niet allemaal veel vertraging... Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 10 eh, minuten extra tussen Hilversum-Noord en de afrit Bunschoten. Dan ben je ook wel kwijt met de file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogmade en Dorp rijdt het langzaam. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda 10 minuten tijdverlies tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. En op de A44 Amsterdam-Den Haag 10 minuten extra bij de verkeerslichten bij Wassenaar.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.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 Oftewel, Hans in de middag. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en Ziggo kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl zou ik eh, samen met Ronald zijn. Maar Ronald is nog even afwezig. Ronald sterkte. Graag tot morgen. En hoe ziet het programma eruit? Om kwart over vier, nummer één hit van deze week. Om half vijf de column van El Kerkman. Om kwart voor vijf de nummer één hit van het jaar en ditmaal 1961. En om kwart over vijf de gouden ouwe van de week. Het weer voor het komend weekend om half zes. En om kwart voor zes het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En we vergeten natuurlijk niet het nieuws van onze badplaats. Een vol programma dus, dus het wordt omlijst met lekkere muziek... en deze keer door mijzelf uitgezocht. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel luisterplezier. kust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. En hier is het evenementenagenda van september en oktober. De 30ste, want de maand is wat om. Zandvoorts Souvenir. Revue Spektakel. Theater de Krocht. Aanvang om 8 uur s avonds. En hetzelfde ook de 1 oktober. Zandvoorts Souvenirs. Revue Spektakel Theater de Krocht. Aanvang om 3 uur s middags. En dan ook de eerste Culture at the Beat. Dat is Dinner Cabaret bij strandtent Volks, Plazant en Kaptein God. De van 4 en tot de 15e kinderboekenweek... diverse activiteiten in Bibliotheek Zandvoort. De 7e Korendag Zandvoort, protestantse kerk van 10 tot 10 s avonds. Van 7 en 8 oktober, kunstkracht 17. Kunstroute langs diverse locaties. De 8e Jazz in Zandvoort met Erik van der Luit. Theater de Krocht aanvang om half drie smiddags. En ook de achtste 35-jarig jubileumconcert Mannenkoor... Agatha-kerk, aanvang om drie uur middags.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 Cause if you like the way you look that much, oh, baby, you should go and love yourself. if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. De klapper van de week. week, week, week. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. la pena comienza. Se c'est se si, hey c'est La la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin.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 Naast het slenderen, voor maar 5 euro... kunt u ook een ontspannen hoofd-, nek- of schoudermassage ondergaan voor maar 5 euro... Verder is het nog mogelijk om een mini-gezichtsbehandeling te boeken voor slechts 15 euro. En ook kunt u een vitamine- en mineralencheck boeken voor maar 15 euro. Het medium heeft nog enkele plaatsen vrij voor 15 euro... en dit alles voor het Reumafonds. Zoals ieder jaar is er ook weer een loterij met heel veel mooie prijzen. De trekking is op vrijdag 6 oktober om 6 uur.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 the times when That's what friends That's what. Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.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 Volgens mij kunnen de dames in Zandvoort opgelucht ademhalen. Het wildplas is voorbij, want ook het laatste urinoir aan de Zwaluweestraat... wordt vervangen door een toiletblok met wc's voor mannen en vrouwen. Een zogenaamd genderneutraal eh, toilet. Er zijn nu in totaal vijf openbare toiletten. Dat betekent dat de vrouwen in onze badplaats niet meer het pispaaltje zijn. In een column van mij uit 2009 stond de volgende tekst. Eigenlijk zijn er niet zoveel openbare gelegenheden om als vrouw je plasje kwijt te kunnen. In 1999 is het oude stinkende urinoir aan de Zwarte vervangen voor een super deluxe urinoir. Vanuit de verte lijkt het op een zoutvaatje. Het is, net als de nieuwste versie, uitgevoerd in roestvrij staal met een keurige puntdak. Het is speciaal ontworpen voor mensen die de volgende dag vanwege flink stappen met een punthoofd lopen. S'avonds is het dak van het toilet als een vuurbaken verlicht. Of dat nog steeds zo is? Geen idee. Het urinoir ligt erg afgelegen en is niet echt vrouwvriendelijk. Wel zag ik toen, ondanks het wc-deurtje op een kier stond... dat de heren na het plassen, heel luxe... hun handen na het wassen met een blower konden drogen. Er werd er gewoon jaloers van. Zelfs in het buitenland is het moeilijk om normaal te plassen. Vaak zijn de openbare toiletten niet meer dan een gat in de grond... met daarnaast twee afdrukken waar je aan beide zijden een voet in moet zetten. Het is vreselijk. On ondingen. Het stinkt en als je niet goed door je knieën gaat... wordt alles nat, zelfs je voeten. Het heeft tenslotte acht jaar geduurd voordat er in Zandvoort een wethouder eindelijk bedacht... dat ook vrouwen, zonder beboeten worden... op een normale manier gewoon hun plasje kwijt willen. Zeg nou zelf... Na al die jaren was het voor de dames flink behelpen. Een vrouwvriendelijk en frisgeurende Lady P... met een blower om je handen te drogen was een verre droom. Want niet alleen heren hebben hoge nood... In ieder geval wordt er na acht jaar het speciaal ontworpen Uninoir... met blower vervangen voor een genderneutraal toilet. Net als de kinderkleding van de HEMA... is het geen verschil meer tussen jongens en meisjes. Deze discriminatie is in Zandvoort voor goed voorbij. Ja, het mag in de krant. Nel Kerkman. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. In het hart van mijn gevoel mis ik je lach. Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik zelf verloren ben.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 It's enough for this wild. vagabonds believe the best. deze Ja, ik heb gekozen voor een nummer 1 hit uit de jaren 1961. Ja, en dat waren de Blue Diamonds. En het was een duo bestaande uit de broers Riem en Ruud de Wolf... en de broers van Nederlands-Indische afkomst braken in 1960 door... met de wereldwijde hit Ramona. Ramona werd in 1961 een nummer 1 hit. Voor Ramona ontvingen de broers een Edison uit handen van Wim Zonneveld, nadat er 7 miljoen exemplaren waren verkocht. Tot de dood van Ruud de Wolf in december 2000... bleven de Blue Diamonds platen maken en optreden. Een typisch Blue Diamond sound bleef populair. Na de dood van Ruud bleef Riem de Wolf optreden als soloartiest... met een begeleidingsband en als duo met zijn zoon Steffen onder de naam The New Diamonds. Op 29 april 2002, 2005 werd Riem de Wolf benoemd... door het ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Hij overleed op 12, december, op 12 september 2017 op 74-jarige leeftijd. En hier komt voor u Ramona. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they ringing out a summer. niet helemaal de bedoeling dat hij doorging. Maar dat maakt verder niet uit. Als het maar leuk is. Kinderboekenweek 2017. Op 4 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar is het thema griezels en engers. Bibliotheek Zandvoort organiseert twee leuke activiteiten voor de kinderen. Waar natuurlijk ook papa's, mama's, oma's en opa's van harte welkom zijn. Op woensdag 4 oktober tussen 2 en 4 kunnen kinderen van 6 tot en met 11 jaar griezelige robotjes bouwen met Lego en deze ook laten bewegen met behulp van motoren. Geef je snel op en kom gezellig samen met ons bouwen. Ook voor meiden natuurlijk hartstikke leuk. Op woensdag 11 oktober tussen 3 en 4 is er een leuke poppenkastvoorstelling over Toedeloe en Harry. Die meest grappige en spannende avonturen beleven. Kinderen van 4 tot en met 7 jaar zijn welkom. Alle activiteiten zijn gratis. Maar reserveer wel een kaartje via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl NL. nog even terug op de kinderboekenmarkt bij de Oranje Nassau School. In het kader van de kinderboekenweek, die op woensdag 4 oktober begint, zoals ik al vermeld had, houdt de Oranje Nassau School op die dag een kinderboekenmarkt op het schoolplein. Vanaf 12 uur verkopen de leerlingen gelezen kinderboeken voor 50 cent of een euro, puur om lezen te promoten. Verder is Bruna Balkenende met de nieuwste kinderboeken ook aanwezig... en komt Mr. Paint uit de Halterstraat met schildermateriaal voor de Gouden Penselen.